terwijl ze in gesprek was over een toekomstig dienstverband bij de oliemaatschappij. Norton was minister van Binnenlandse Zaken onder president Bush. Minister Donner past de wet aan om buitenlandse werknemers beter te beschermen tegen uitbuiting. Aanleiding daarvoor was de situatie eerder dit jaar bij een aspergekweekster uit Zomeren. Daar bleken Roemenen onder erbarmelijke omstandigheden te werken. Door de wetwijziging krijgen het UWV en de arbeidsinspectie naar verwachting medio volgend jaar meer mogelijkheden om werkgevers aan te pakken. Nederlandse militairen hebben in Oeruzgan een grote partij grondstof in beslag genomen... waar ruim 100 bermbommen mee gemaakt hadden kunnen worden. Commando's en mariniers deden de vondst in de buurt van Tarinkoot. Ze voerden daar een gezamenlijke operatie uit met Afghaanse en Australische eenheden. Bij de jaarlijkse herdenking van de slag om Arnhem was vanavond voor het eerst de Duitse ambassadeur aanwezig. Poolse en Britse oorlogsveteranen hadden geen bezwaar tegen zijn komst. Het is deze week 65 jaar geleden dat de geallieerden begonnen met de operatie Market Garden. De strategisch gelegen Rijnbrug, zoals de brug toen heette, werd wel door de geallieerde troepen bereikt, maar uiteindelijk niet veroverd. Voetballegende Maradona is zijn oorbellen van 4000 euro kwijt... na een bezoek aan een Italiaanse afslankkliniek. Ze zijn in beslag genomen door de Italiaanse fiscus. De Argentijnse bondscoach heeft nog een belastingsschuld van ruim 30 miljoen euro ontstaan in de tijd dat hij voor Napoli voetbalde. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Willem II versloeg in het eigen stadion FC Groningen met 2-1. Die stand stond bij rust al op het scorebord. Het is pas de tweede overwinning van de Tilburgers in dit seizoen. Het weer. De komende uren klaart het op en koelt het af tot 10 graden. In het weekeinde wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en wordt het tussen de 20 en 24 graden. Wel neemt morgenavond en zondag de kans op een enkele regen- of onweersbui toe.